Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Groningen en Drenthe neemt de kans op gladheid af. Het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer voor die provincies ingetrokken. Voor Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg blijft de waarschuwing van kracht. De IJssel trekt langzaam naar het zuiden. In Limburg kan het tot in de ochtend glad blijven. Ook in andere provincies kan het verkeer nog last hebben van gladheid en mist. Alleen voor Zuid-Holland en Zeeland gelden geen waarschuwingen. Westerse landen hebben Rusland stevig bekritiseerd vanwege de nieuwe gevangenisstraf voor de voormalige oliemagnaat Godorkovsky. Zijn straf voor belastingontduiking loopt volgend jaar af. Gisteren werd zijn straf verlengd tot 2017, omdat hij zich ook schuldig zou hebben gemaakt aan witwassen en oliediefstal. Critici denken dat Godorkovsky is veroordeeld omdat hij een tegenstander is van premier Poetin. De VS spreekt van misbruik van het rechtssysteem. De Duitse kanselier Angela Merkel zegt dat de indruk blijft bestaan dat politieke motieven in het proces een rol hebben gespeeld. En de Britse minister Heek zegt dat hij diep bezorgd is over de ontwikkelingen in Rusland. In Spanje proberen veel zwangere vrouwen op de laatste dag van het jaar nog een baby ter wereld te brengen. Artsen staan onder druk om de bevalling te bespoedigen. Op internet geven vrouwen elkaar tips om een bevalling op te wekken. Oorzaak is dat per 1 januari de eenmalige babytoeslag wordt afgeschaft. De Spaanse regering voerde de toeslag in 2007 in om het dalende geboortecijfer op te krikken. Ouders krijgen voor iedere geboorte een cheque van 2500 euro. Maar om de begroting op orde te brengen verdwijnt de toeslag per 1 januari. Dan het weer nog. Vannacht in het noorden af en toe motregen en dichte mist. In de oostelijke helft van het land is er kans op gladheid door ijzel. En overdag trekt de neerslag naar het zuiden. Het wordt plus 1 graad in het oosten tot plus 5 in het westen.